dat Defensie afscheid moet nemen van verouderde gebouwen. Staatssecretaris Van der Maat van Defensie wil nog niet heel veel over Assen kwijt maar zegt wel dat het openhouden van alle locaties te duur is. We lopen nu leeg op het vastgoed, dat klopt. Dus het gaat echt over miljoenen per maand die we gewoon nodig hebben in beheer en onderhoud. Nou, dat kunnen we niet investeren in ons materieel. Kunnen we niet investeren bijvoorbeeld in, eh, in hogere lonen en andere dingen voor ons personeel. En dat moeten we stoppen. Het is een erbarmelijke staat en dat gaan we aanpakken. Waarschijnlijk wordt de kazerne Assen samengevoegd met die in Havelte. Het is trouwens al wel zeker dat de kazernes in Rozendaal en Schaarsbergen sluiten. Een jongen van 16 uit Schravenzande bij Den Haag... moet bijna een jaar naar de jeugdgevangenis voor het neersteken van een meisje van 12. Ze was vorig jaar in een park in Delft aan het buitenspelen... toen ze vanuit het niets in haar rug werd gestoken. De jongen blijft ontkennen dat hij het meisje heeft gestoken. Hij zegt dat hij aan het voetballen was. En het wordt stralend weer dit weekend. Goede omstandigheden om lekker te bakken op het strand. Heb jij daar al wel eens een blauwe vlag gezien? De blauwe vlag laat zien of het water schoon is... Op 59 stranden kunnen ze hem hijsen, maar in Katwijk niet. Als het daar namelijk plenst, dan strandt het riool over en is het zeewater smerig, vertelt de wethouder. Nou, we hadden natuurlijk liever wel gehad die blauwe vlag, eh, maar we hebben hem ook eh, niet aangevraagd. Eh, en dat doen we al een paar jaar niet, omdat we gewoon weten dat onze zwemwaterkwaliteit eh, niet op orde is aan het strand. Katwijk kijkt nu naar hoe die kwaliteit beter kan, zodat die blauwe vlag wel kan wapperen. Maar dan moet je wel opvallen natuurlijk. Nee, niet direct. Wij doen alles op gevoel, hè? <laughs> eigenlijk ga je dan niet zoeken naar de vlag? Nee. Oh, nee. Not at all. I don't even know um, what the blue flag means, actually. En dan nog het weer. De zon gaat samen met sluierwolken vandaag. Het is nu nog 19 graden. Vannacht helder, het koelt af naar een graad of 8. Morgen zonnig en warm tussen de 18 en 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Knopen de Hoek en zween een kwartier op onthoud. A6 Muiden richting Lelystad voor Lelystad 5 minuten. Op de ring van Amsterdam tussen afrit Volendam en Amsterdam Hemhavens 10 minuten vertraging bij de Koentunnel richting Den Haag.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 De Turkse president Erdogan is geen voorstander van een mogelijk NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland. Omdat daar volgens hem veel Koerdische organisaties actief zijn die in Turkije als terroristisch worden beschouwd. Als Turkije zich tegen die toetreding uitspreekt, kunnen Zweden en Finland geen NAVO-lid worden kabinet sluit niet uit dat er toch kabinetsleden naar Qatar gaan voor het WK voetbal.